Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen avond zijn 170 asielzoekers uit Ter Apel overgeplaatst naar een crisisnoodopvang in Zwolle. De opvang in de IJsselhalle is in een paar uur gereed gemaakt na een verzoek van het kabinet. Ook zijn er 100 asielzoekers overgeplaatst naar de speciale opvanglocatie in Zoutkamp, waar nu 600 asielzoekers verblijven. Ze wachten daar totdat ze aan de beurt zijn voor de aanmelding in Ter Apel. Burgemeester Snijders van Zwolle zegt dat het late verzoek hem heeft verrast en dat hij daardoor de omwonenden niet tijdig konden informeren. Sinds afgelopen weekend hebben in Ter Apel geen asielzoekers meer buiten voor de poort hoeven te slapen. Nederland is laat met het bedenken van plannen om de energieprijzen behapbaar te houden. Dat zei EU-topambtenaar Diederik Samsom, de rechterhand van eurocommissaris Timmermans, in Nieuwsuur. Andere landen hebben al veel gedaan, zegt Samsom. Hij is blij dat nu ook Nederland met de energiebedrijven onderhandelt over een maximumprijs en het afromen van extreme winsten. Een prijsplafond kan volgens Samsom goed werken als dat niet voor het hele jaarlijkse gebruik geldt, maar bijvoorbeeld voor de helft. Dan blijft er toch nog een prikkel voor huishoudens om zuinig met energie om te gaan. Het kabinet wil de basisbeurs die volgend jaar wordt ingevoerd tijdelijk verhogen voor uitwonende studenten. Volgens ingewijden willen de regeringspartijen hen zo ook compenseren voor de gestegen prijzen. Studenten krijgen er 165 euro per maand bij, bovenop de 250 tot 300 euro per maand die ze al zouden krijgen. De extreme regenval in Pakistan afgelopen zomer hangt waarschijnlijk samen met klimaatverandering. Uit nieuw onderzoek blijkt dat door de gestegen temperatuur op aarde de regenbuien in Pakistan heviger zijn geworden. Die regen veroorzaakte afgelopen zomer zware overstromingen. Zeker 1300 mensen kwamen om. Het weer. Vannacht valt hier en daar nog een bui.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 Toch gebruik me, oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar babe. Ik lig leeg en kil, ben altijd op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder. but voor. Oh yeah, hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog wat je worden op de Bijbel. Oh yeah, het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat. Wacht, dus alles dat ik zei dat is bedacht om mij te trekken, mij te hebben in je macht Het is jouw gelukt dus baby maak me stuk Dus weet je uit van kwijtgaan, weet dat ik je lust Weet je uit van Birkins, weet hoeveel het kost Dus zie me naar de Zuid-Druk, Sana Oh, gebruik me, gebruik me Stel dat dat je stiekem nog een beetje van me Och, gebruik me. Oh, gebruik, me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Yeah. Baby girl. Come on. Sunshine, I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Hit me up, we could spend time. Lately, you've been on my chill with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you, make. Yeah. I could call you my baby boy. Baby. could call me your baby girl. Baby. Anything tonight. hell with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not by every game. Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my b- You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how to pick. So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster. Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. with a plan. But all you gotta do is keep it real with a plan.